Jobboot met het NOS-journaal. In de buurt van de Grote Markt in Brussel is een politieactie aan de gang. Wat de aanleiding voor de actie is, is niet duidelijk, maar er heerst wel een gespannen sfeer. De politie vraagt om mediastilte. Ook wordt het publiek verzocht niets te melden op sociale media. Eerder werden in Brussel pleinen, straten, hotels en restaurants afgezet en ontruimd. De politieactie volgde kort na de persconferentie van premier Michel. Die kondigde aan dat het hoogste dreigingsniveau voor Brussel van kracht blijft. Dat betekent dat de terreurdreiging ernstig en zeer nabij is. De premier zei dat er nog steeds wordt gevreesd voor een aanslag zoals die in Parijs. Vanwege de terreurdreiging rijdt de metro in Brussel ook morgen niet. Scholen, universiteiten en hogescholen blijven dicht. Morgenmiddag volgt nieuw overleg over de terreurdreiging in België. Inwoners van Brussel wordt geadviseerd om ook morgen drukke plekken in de stad te vermijden. Vanaf nu geldt in grote delen van Nederland code geel vanwege mogelijke gladheid. Dat meldt het KNMI. Met name bruggen en viaducten kunnen glad zijn. Vandaag viel op veel plaatsen winterse buien met hagel en natte sneeuw. Code geel geldt niet voor Zeeland en het Waddengebied. Bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City heeft de Amerikaanse Brittany Bowie het wereldrecord op de 1000 meter heroverd. De wereldkampioene op dit nummer reed een tijd van 1.12.1800ste. Bowie raakte vorige week in Calgary haar wereldrecord kwijt aan haar landgenote Heather Richardson. Maar nu dook ze ruim drie tiende seconden onder die recordtijd. Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer de ATP World Tour op zijn naam geschreven. In de eindstrijd versloeg de Serviër zijn Zwitserse rivaal Roger Federer met 6-3 en 6-4. Djokovic verdient met zijn toernooizege in Londen bijna 1,9 miljoen euro. De nummer 1 van de wereld sluit het tennisseizoen af met 82 zegens en 6 nederlagen. Het weer op steeds meer plaatsen droog en opklaringen. Vannacht lopen de minima uit uiteen van plus 2 tot lokaal min 4 graden. Het kan plaatselijk glad zijn. Morgen geregeld zon en opnieuw fris. Het wordt dan ongeveer 6 graden.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 We gaan weer beginnen met 16 werkjes. De eerste is weer een eh, gloednieuwe en ook een nieuw gloednieuwe uh, artiest, Giovinani En eh, natuurlijk een Italiaan met zijn cd Microni. Goed, ik wens je veel luisterplezier. plezier. Kijk naar de playlist op peacefulradio.eu en daar eh, kan je het helemaal mee beleven en achtergrondinformatie vinden over de artiesten en alle muziekwerkjes. Ik wens je veel luisterplezier. Thank <laughs> you. No matter when or where or what the situation, we can be heard with one small word. Our cry for help rings through. Out of the darkness and the storm, we raise the song. Like gentle songbirds singing loud and strong, calling all to sing along. There is a space that has a wealth of inspiration that can change our tone and bring us home to center once again. Out of the chaos comes the truth like flowering stone.